Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Biden heeft in zijn State of the Union, de Amerikaanse troonrede, het recht op abortus benadrukt. Ook in zijn verkiezingscampagne doet hij dat vaak. Biden beloofde landelijke wetgeving in te voeren als daarvoor een meerderheid komt in het congres. In 2022 maakte het Hoge Rechtshof een einde aan het landelijke recht op abortus. Sindsdien verschillen de regels per staat. Een ander plan uit de State of the Union was al uitgelekt. De VS gaat bij Gaza een tijdelijke haven opzetten... om de Palestijnen humanitaire hulp over zee te kunnen leveren. Schiphol is vandaag moeilijker te bereiken met de trein. Er vallen ongeveer 100 treinen uit vanwege extra werkzaamheden. Van ochtends vroeg tot halverwege de middag wordt er roest verwijderd... van sporen die een tijdje niet zijn gebruikt door eerdere werkzaamheden. Het roest verwijderen was niet volledig ingepland. Daarom heeft ProRail op de valreep besloten dat dat vandaag nog moet gebeuren. De reisplanner is aangepast, dus daarin is te zien welke treinen wel rijden. De Surinaamse voetbalbond heeft Stanley Menzo gepresenteerd als nieuwe bondscoach. Het is de tweede keer dat de oudkeeper van Ajax die rol op zich neemt. In 2022 was Menzo ook al acht maanden bondscoach van Suriname. Hij vertrok toen omdat hij een lucratief aanbod kreeg van een Chinese club... en werd in Suriname opgevolgd door Aaron Winter... Die moest onlangs het veld ruimen omdat Suriname zich niet plaatste voor de Copa America. Menzo moet nu proberen Suriname naar het WK van 2026 te leiden. Ajax heeft in de Conference League gelijk gespeeld tegen Aston Villa. In Amsterdam bleef het gisteravond 0-0. Daarmee heeft Ajax nog steeds zicht op een plaats bij de laatste acht. De return is volgende week donderdag in Birmingham. Het weer, het is helder en fris. Minima van 2 graden aan de kust tot min 2 in het binnenland.